uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Koninklijke Horeca Nederland vindt dat er een landelijke kliklijn over illegale hotels moet komen. De proef in Amsterdam was volgens de organisatie succesvol. In de hoofdstad konden inwoners deze zomer een speciaal telefoonnummer bellen... om vermoedelijke illegale hotels te melden. En dat leverde in zes weken tijd bijna 100 meldingen op. Na controle zijn 36 boetes uitgedeeld van ruim 13.000 euro... waardoor de totale opbrengst bijna 500.000 euro bedraagt. In twee gevallen zijn zelfs panden gesloten... omdat de panden brandgevaarlijk bleken. Apple moet Ierland 13 miljard euro gaan terugbetalen, zegt de Europese Commissie. Apple heeft volgens de Commissie de afgelopen jaren te weinig belasting betaald. Het is de grootste naheffing die ooit door de EU is opgelegd. De belastingafspraken tussen Apple en Ierland gaan jaren terug... en zijn volgens de Financial Times gemaakt in 1991. Toen was Apple nog een kwakkelend computerbedrijf. Tegenwoordig heeft Apple meer dan 200 miljard dollar in kas. Op de achtergrond speelt ook nog een ruzie tussen de Verenigde Staten en Europa, want ook Amerika aast op Apples geld en is bang dat deze naheffing ervoor zorgt dat er uiteindelijk minder overblijft voor de Amerikaanse schatkist. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft begin deze maand twee hoge functionarissen laten executeren met luchtafweergeschut. Dat meldde Zuid-Koreaanse media. Een van de twee, een minister, zou zijn geëxecuteerd omdat hij tijdens overleg met Kim Jong-un in slaap was gevallen. De KNVB bevestigt dat ook Marco van Basten vertrekt bij het Nederlands elftal. Hij is nu nog assistentbondscoach en blijft aan tot de laatste WK-kwalificatiewedstrijd van het jaar, tenzij er eerder een vervanger is gevonden. Van Basten gaat werken bij de FIFA. Hij is de tweede assistent van bondscoach Danny Blind die in korte tijd vertrekt. Eerder nam Dick advocaat ontslag om te gaan werken bij de Turkse voetbalclub Fenerbahce. En dan het weer. Zonnig alleen in het noorden wat bewolking. Het wordt 21 tot 25 graden.